militairen om het leven. In 2005 ontsnapte de Al-Qaeda-leider uit de gevangenis. Bij stadion De Kuip in Rotterdam hebben zo'n 30.000 Feyenoord-fans de tweede plek in de Eredivisie gevierd. Rond half acht kwam de spelersbus aan bij De Kuip en de spelers werden buiten het stadion opgewacht door zo'n 3000 supporters. Vanmiddag won Feyenoord in Friesland met 3-2 van Heerenveen, waardoor de Rotterdammers achter Ajax als tweede eindigden. En daarmee is deelname aan de voorronde van de Champions League verzekerd. Het weer, opklaringen. Minima liggen vannacht tussen 2 en 5 graden.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 Tap Love will come. Bow down, bow down. Feel the sun. Bow down, bow down. Feel the soft breeze. Kiss your face, the breath of life plays in your hair. The spirit of creation are everywhere. Truth will out, bow down, bow down in the midst of doubt, bow down, bow down. Feel the earth beneath your feet and use your power to see into the dark. The truth you seek lies buried in your own heart. Hold on, dawn. Your life is blessed. Your ship is coming in. You are desired. I can promise you that. Your lover has arrived. So go and don't look back. grow. How down, how down we come, we go. How down, how down. Each science can name a universal law, but it can't name you your name when birds sing sweet and true. God is love, is truth, is peace. Life goes on, and life. I When mine is done, I want to kiss the ground just one more time. I love this amazing life that I call mine. Welkom terug bij Peaceful Radio. Applaus voor Asher Queen in concert live at the Violet Hill CD en zelfs een DVD. En Asher Queen, ja, hij komt eh, naar Nederland met zijn concert Oh Great Spirit. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het spiritueel lichthuis Mana no in Naaldwijk. Het gaat dan ook allemaal daar in Naaldwijk eh, gebeuren in eh, de Even kijken, dat is in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. En het begint allemaal om 8 uur daar op zaterdagavond om 23 juni. Wil je kaarten, dan kan dat via telefoonnummer 01 74 62 79 55. Dan gaan we verder met muziek van Erik Bergloend en zijn cd Elysium. Veel plezier hier op ZFM Zandvoort bij Peaceful Radio. Mommy, what his intention is war War on rebellion, born imposter Hypocrites and big bad old liar Mommy, what I do there mean she fire Mommy, what a life so sweet with you Like it surely was near the old saddle I remember what he said to me Something like a Don Tomasio. Oh, oh, oh, They like the little thing I need to know. Then I could take me bundle and follow you, mommy water. Wherever you go, Dragon Killer, kill Mommy water by all means call me and tell me what really belong to me. Nothing boy, not even your body. Don't forget you've always been मसो मम राते यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेवसिन्धुं दुरितात्यग्निः ज्वलम् तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा कोश्च पृथ्वी बहुला न उर्वे भवातोकायतनयायशञोः विश्वानिनो दुर्गहा जातवेदस्यं धुम्नना वा दुरितातिपरुषे अग्ने अप्त्रिवन्मनसा अस्माकम् बोध्यविता तनूना परमात्सदस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामदेवोऽतिदुरितात्यग्निः रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्से स्वाञ्च आग्नेतनुवम् पिप्रयस्वास्मभ्यम् च सौभगमा गोभिर्जुष्टमयुजो तवे तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्टमभिसंवसानो वैष्णवीम् लोक इहमादयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तन्ना दुर्गैः प्रचोदयात् es la inocente porque sabes tú muy bien De cd heet Zenspa Frankant of The East. In het komt van het label Malimba Records, malimba.com. Eh, we gaan dan alweer naar het laatste werkje in dit, deze aflevering van Peaceful Radio 776. Het komt van het eh, duo Gio Ari. Het staat eh, natuurlijk... Zo heten ze samen World Ambient Music en de cd heet A Magic World. Ik ga afscheid van je nemen. Wil je de playlist, dat wilde ik nog even vertellen, wil je de playlist eh, eh, lezen, dan kan dat via natuurlijk programma-info op de website van zfmzandvoort.nl. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.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 De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn gewonnen door de socialist François Hollande. Een half uur na het sluiten van de stembureaus verscheen zittend president Sarkozy op de tv om zijn rivaal te feliciteren met de overwinning. Een uur later hield Hollande zijn overwinningstoespraak. Daarin zei hij dat de veranderingen die hij heeft beloofd nu beginnen. Hij beloofde een leider te zullen worden die het hele land zal verenigen. Met Hollande krijgt Frankrijk voor het eerst sinds 1995 weer een socialistische president. In Griekenland zijn de parlementsverkiezingen uitgelopen nederlaag voor de regeringspartijen Nieuwe Democratie en PASOK. Ze zijn afgestraft voor het zware bezuinigingsbeleid. De socialistische PASOK was de grootste, maar lijkt nu de derde partij te worden. De conservatieve partner Nieuwe Democratie wordt nu waarschijnlijk de grootste partij, maar verliest wel fors. Tweede partij van Griekenland lijkt een radicaal linkse te worden, de Syriza. SP Tweede Kamerlid Ewout Eergang komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Na bijna zeven jaar Kamerlidmaatschap vindt hij tijd voor iets nieuws. Op de site van de SP schrijft Eergang dat hij niet kan beloven er de komende vier jaar weer voor 100% tegenaan te gaan. Eergang is de financieel specialist van de SP-fractie. In Rotterdam is